Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij luchtaanvallen in Syrië door de VS en bondgenoten zijn de afgelopen weken meer dan 500 doden gevallen. Onder hen zijn 32 burgers. De meeste doden waren strijders van terreurgroep Islamitische Staat. Ook kwamen er tientallen strijders om van Al-Nusra, een beweging die is gelieerd aan Al-Qaeda. De cijfers komen van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... dat gevestigd is in Groot-Brittannië en zich baseert op contacten in Syrië. De organisatie zegt dat het werkelijke aantal doden vermoedelijk hoger is. De Amerikaanse luchtaanvallen in Syrië begonnen op 23 september. De VS werkt in Syrië samen met vijf Arabische landen... Bahrein, Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Het Centraal Station van Tilburg blijft twee dagen langer dicht vanwege uitgelopen werkzaamheden na een ongeluk. Reizigers naar onder meer Den Bosch, Breda en Oosterwijk hebben er last van. Het treinverkeer rond Tilburg ligt sinds afgelopen weekend stil om drie nieuwe tunnels voor reizigers te plaatsen. Zaterdag stortte een deel van een oud perron in. Een deel van het station werd afgezet voor onderzoek naar het ongeluk. Daardoor werd een lading zand een stuk later geleverd. Het was de bedoeling dat de treinen morgen weer zouden rijden. Dat wordt nu zondag. Zeker acht mensen zijn dit jaar slachtoffer geworden van gewelddadige oplichters via Marktplaats. De daders boden Apple-laptops aan voor zo'n 1300 euro, honderden euro's goedkoper dan de nieuwprijs. Voor de overdracht werd meestal afgesproken in Amsterdam-Zuidoost. Slachtoffers werden vervolgens opgewacht door drie mannen die het geld eisten. Als ze dat niet snel genoeg kregen, werden de slachtoffers op de grond gesmeten en geschopt en geslagen. De politie roept mensen op zich te melden als ze slachtoffer zijn geworden. Het weer bewolkt en wat motregen, soms wat zon bij een graad of 14. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is het nog niet al te druk op de weg.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 met informatie van Zandvoort en omliggende gemeenten. Net om half zes het weer voor het komend weekend. Maar vooral veel leuke muziek. Mijn naam is Hans Wassenaar. Vandaag starten we met uiteraard de Beatles met No Reply, het openingsnummer van het album Beatles for Sale uit 1964, gevolgd door Birds van Musical In, opgenomen in de Agatha-kerk hier in Zandvoort. Verleden week beloofd om deze opname te draaien. Ik wens u heel veel plezier. If I alive. over een maand de schoen klaar? Want op 16 november komt Sinterklaas naar Zandvoort. De feestverlichting haalt al aan de lantaarnpalen en vrolijk de boel al s'avonds gezellig op. Het ontvangstcomité Sinterklaas wacht vol spanning af wat de Raad van State deze week gaat beslissen. Zullen ook onze pieten zich moeten aanpassen? Geen zwarte pieten, maar regenboogpieten. Of anders witte pieten met zwarte vegen. Geen oorbellen en rode lippen. Wat houden we dan nog over? een gecultiveerde zeurpiet. Met al dat gedoe rond de hulp van de Sint gaat de lol voor het vieren er voor mij al aardig af. Met veel plezier vieren we altijd het feest. Een echt familiefeest. Met een jarenlange traditie. Het maken van gedichten en of surprises horen erbij. De voorplet vind ik het allerleukste vooral als er nog kinderen in het gezin zijn die in de Sint geloven. Oké, misschien zijn de liedjes een beetje oudbollig en moeten de woorden net als daarbij wel aangepast worden. Maand, wat is een stoomboot en een roe? En een knecht is mogelijk een verwijzing naar de slavernij die al lang is afgeschaft. Daar verzinnen we wel een ander modern woord voor. Dat is het probleem niet. Uiteraard komt alle heisa rond Zwarte Piet bij kunstenaar Quincy Cario vandaan. Ik word zo langzamerhand moe van deze man. Ik heb het wel gehad met hem. Hij is onze voorvechter van de anti-Zwarte Pieter begonnen. Met als resultaat dat de Hoge Raad beslist hoe de intocht van de Goedheiligman er straks gaat uitzien. Ook onze burgervader zal zich moeten houden aan deze uitspraak. Maar kunnen we het beslist niet gewoon naast ons neerleggen? Onze gemeente staat toch al te boek met zijnde tegendraads. Trouwens, Sinterklaas is gelukkig niet racistisch ingesteld. Want of je nou blank, zwart of geel bent.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 Vanaf 27 oktober starten de werkzaamheden voor de reconstructie van de Zandvoortse Laan tussen de Rotonde Nieuw Unicum en de Bentveldweg. Om langdurige overlast zoveel mogelijk te beperken... wordt de weg in beide richtingen voor drie weken afgesloten. Het college van burgemeester en wethouders heeft hier bewust voor gekozen. Een andere optie was om één rijrichting open te houden voor verkeer voor een periode van zes maanden. Woningen en bedrijven in Bentveld blijven met aangepaste maatregelen bereikbaar. Zandvoort is vanaf Bentveld via de Zandvoortselaan niet bereikbaar in de betreffende periode. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 27 oktober en 16 november en er wordt gewerkt tussen 7 uur s morgens en 7 uur s avonds. Tijdens de werkzaamheden wordt het gemotoriseerde verkeer omgeleid via de zeeweg. Fietsers worden geadviseerd tijdens de werkzaamheden gebruik te maken van de oude trambaan. Buslijn 80 rijdt niet op het traject tussen het station Heemstede-Aardehout en Zandvoort. Er rijdt een pendelbusje op de, op de route Heemstede-Aardehout, Aardehout-Bentveld... voor reizigers tussen deze plaatsen, lijn 580. Het pendelbusje sluit op station Heemstede-Aardehout aan op lijn 80. In Zandvoort worden de haltes Huizen in de Duinen en Nieuw Unicum niet bediend door lijn 80, maar door lijn 81. Reizigers die tussen Zandvoort en Haarlem willen reizen, kunnen gebruik maken van lijn 81. De tijdelijke dienstregeling is te vinden op www.connection.nl of via telefoonnummer 9292. Waarom deze werkzaamheden? De wegdek tussen de rotonde Nieuw Unicum en de Bentveldseweg is verslechterd. De weg zit vol scheuren. Het asfalt laat los en de regenwater loopt niet goed weg. In de bochten. Reconstructie is daarom noodzakelijk. Wat gaat er gebeuren? Vanaf de rotonde bij Nieuw Unicum tot de Bentveldseweg wordt het wegdek vernieuwd. Door enkele aanpassingen en het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag... wordt ook het regenwaterprobleem in de bochten opgelost. De straatverlichting wordt vernieuwd en aangepast. Op het kruispunt Bentveldweg en Zandvoortselaan wordt de verkeersregelinstallatie voor het oversteken van voetgangers en fietsers vervangen. De fietspaarden van één rode asfaltlaag voorzien en op enkele plaatsen zoals bij de Bentveldseweg verbreed. De voetpaden worden van nieuwe tegels voorzien. Hierbij is rekening gehouden met rolstoelgebruikers. De instap van de bushaltes wordt verhoogd om instappen te vereenvoudigen. just for me. But bear this in mind, it was meant to be. And I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks. And it all makes sense to me. I know you've never loved the crinkles by your eyes when you smile. You've never loved your stomach or your thighs. The dimples in your back at the bottom of your spine, but I'll love them endlessly. I won't let these little things slip out of my mouth. But if I do, it's you, oh, it's you, they add up to. I'm in love with you. And all these little things cannot go to bed without a cup of tea. And maybe that's the reason that you talk in your sleep. And all those conversations are the secrets that I keep, though it makes no sense to me. I know you never loved the sound of your voice on tape. You never want know how much you weigh You still have to squeeze into your jeans But you're perfect to me I won't let these little things slip out of my mouth But if it's true, it's you, it's you They add up to I'm in love with you. And all these little things, you'll never love yourself half as much as I love you. you'll never treat yourself right, darling, but I don't want you to. If I let you know Maybe you love yourself like I love you. Oh, and I've just let these little things slip out of my mouth. Cause it's you, oh, it's you, it's you. They add up to, and I'm in love with you. And all these little things, I won't let these little things slip out of my mouth. But if it's true, it's you, it's you, they add up to. I'm in love with you. And all your little things. Zwemmen op maandagen vanaf 10 uur met de seniorenvereniging. We zwemmen met de Centerparks voordeelpas. Deze pas vervangt de Zandvoortpas en is niet meer plaatsgebonden. De pas kost eenmalig 15,95, is 12 maanden geldig... en geeft behalve 5,95 korting op de entreeprijs... ook 11,95 korting op onder andere de sauna. U kunt deze pas bij de receptie van 8 tot 8 uur s avonds aanvragen... behalve op de wisseldagen maandag en vrijdag. We zwemmen iedere maandagochtend om 10 uur. Meestal ben ik vanaf 9.30 uur aanwezig, zegt Jan Wassenaar. Als u met uw voordeelpas bij de badpost een dagkaart van 6 euro, liefst binnenkoopt... kunt u van mij na inlevering van uw betaalbewijs 3 euro terug verwachten, Zodat u de hele dag, tot 9 uur s avonds, voor 3 uur kunt zwemmen. Wilt u op andere dagen zwemmen? Dan betaalt u voor een dagkaart 6 euro in plaats van 11,95. Ik zou zeggen, tot ziens in het zwembad. Jan Wassenaar, telefoonnummer 5712861. Ik herhaal 5712861. Of 0646075730. Ik herhaal 0646075730. Circus Zandvoort bioscoopprogramma van 22 oktober tot en met 29 oktober. Maya daarbij, eerste vlucht, 3D in het Nederlands, alle leeftijden. Zaterdag, zondag, woensdag om 13.30 uur. Pijnstillers, zaterdag, zondag, woensdag om 15.30 uur, 9 jaar. En pijnstillers donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag om 7 uur s'avonds. Uiteraard ook 9 jaar.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 Voor de Zandvoortse tweeling Julia en Marie Reinders is deze droom uitgekomen. Althans, zo lijkt het. De twee zusjes zijn pas 19 jaar oud en hebben in augustus met succes hun eigen kledinglijn gepresenteerd. Marie en Julie stralen als zij hun verhaal doen op het zonnetje van het terras, van het terras Neuf. De zon schijnt volop voor deze tweeling. Zolang en dan een eigen kledinglijn... die inmiddels al in 50 winkels in heel Nederland te koop is. Onder hun familienaam Reinders. Eindelijk is het zover. Afgelopen zaterdag openden Thomas en Debbie de deuren van Chef Thomas en Café en Catering. In winkelcentrum Jupiter Plaza. Hun hartekreet is We only serve fair food. Oftewel, wij serveren alleen eerlijke gerechten. In het nieuwe restaurant houden zij van de natuur en van mensen. Puur, vers, eerlijk, gemaakt met liefde. Fair food, real food, real taste. Daarom werken zij op een duurzame manier. won't you come on in? Miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart, leave your cares behind. Well Welcome to my world. De D- en de C-jeugd van ZHC hebben een geslaagde clinic gehad... van onder meer de Australische wereldkampioen en bloemendaalspeler Matthew Swan... Bijna 80 jeugdleden deden mee aan de clinic. Jochem van der Grient van de technische commissie van ZHC zei na afloop... Wij willen de Zandvoortse hockeyjeugd met enthousiasme en plezier beter leren hockeyen. Dit soort clinics passen in dit plaatje. De clinic van afgelopen zaterdag werd gevolgd door een spectaculaire speurtocht voor de jeugd in verband met Halloween. It's the het nieuws en de boodschappen ben ik weer graag bij u terug. Tot zo!